Een mooie overtocht deden we mm, over de Mersey. Prachtig nummer. Ja. Uit Engeland, Mercy Beat. Wat een aparte naam, deze tak van ja, popsport zou je kunnen zeggen. Gary en de Pacemakers en Ferry Cross the Mercy dus. Goedemorgen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de ja, zondagmorgen van GoFM. Gaat duren tot 12 uur. Met prachtige muziek. Mooie klassiekers en eh, straks ook wat interessante onderwerpen. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. Ook op deze mooie zondagmorgen. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. the broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. thank you I know the feeling we're trying to forget. If only for a while, cause I'll be low. Wat een romantiek in één prachtig lied. Stix, hier in de show bij GoFam. En inderdaad, Babe. En de Beatles ervoor natuurlijk met Let It Be. Kan het klassieker dan dit? Of eh, kan het niet klassieker? Nou ja, best wel klassieker dan dat kan ook nog, maar misschien voor later. Straks gaan we praten met uh, Dirk-Jan Wolfert. Hij is van de Vaste Lastenbond. En dan gaan we het hebben over... ja hoe kun je eigenlijk goedkoper uit zijn bij het uh, je warm houden en zo van je woning. Misschien eh, zijn er wel allerlei maatregelen te nemen die je de komende winter uit eh, de hoge kosten haalt. Je hoort het straks hier in de show bij GoFam.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 Ja, ik heb dat wel met dit nummer van de 3J's. Lopen met me over zee. Ja, ik hou wel een beetje van de 3J's. Ik vind het wel lekker eigenlijk, de liedjes van ze. Beetje ondergewaardeerd lijkt het wel, vind je niet? Ten Sharp hoorde je bent jou dus. En loop met me over zee nogmaals van de 3J's. De mooiste muziek hoor je hier. Trouwens was gisteren een gezellige toneuze, Uh, teneuzen Nou, het was dweilen met de kraan open, maar dan wel de bierkraan. Dat was dus een gezellige dag, zou je kunnen zeggen. Er komen nog veel meer gezellige dagen aan. Straks kijk ik nog even in de agenda van vandaag. En eh, als je even naar onze website gaat, www.go-rtv.nl Daar vind je de agenda voor de komende weken. En, je ziet het, de komende tijd is er veel te doen in Zeeuws-Vlaanderen. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. knock knock holes in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Een lekker beetje ouderwetse rockmuziek van Bob Dylan. Hier bij GoFam. Ja, tijdens deze zondagmorgen van GoFam. Knocking on Heaven's Door en Roy Orbison met een dramatisch lied. It's over met een traan van je wilste. Goed, het is eh, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De woningisolatie die moet slimmer zijn en die moet meer verduurzamen dan alleen met zonnepanelen. Want ja, met die zonnepanelen is wat aan de hand. Die er van alles van weet is Dirk-Jan Wolfert Hesse in de uitzending namens de Vaste Lastenbond. Welkom. Dankjewel ja, woningisolatie zijn we allemaal mee bezig. Maar zonnepanelen, dat is een beetje een probleem op momenten. Ja, ehm, sinds de stijging van de energieprijs is er echt een run gekomen op zonnepanelen. Maar die vraag die is zo groot dat, eh, dat er een tekort is aan, eh, aan materialen en aan personeel om het uiteindelijk op het, eh, op het dak te leggen. Ja, dus niet de enige die personeelstekort heeft. Maar goed, zonnepanelen, als je die van de zomer niet legt, van de winter heeft niet zoveel zin. Dus dan moet je een jaar wachten. Ja, kijk, als je ze nu zou eh, bestellen, dan, dan heb je ze waarschijnlijk in de herfst of in de winter op je dak liggen. <laughs> Ja. Eh, en dan hebben we natuurlijk veel minder zonuren, dus dan, dan leveren ze veel minder op. Het is niet zo dat ze dan niks opleveren, maar ja, ja. Eh, je mist dan eigenlijk de belangrijkste periode van het jaar. En jullie ehm, zeggen van zet het dan in op woningisolatie, want dat is ook belangrijk. Ja, kijk, het, het, gedrag van mensen is, ehm, is zo dat op het moment dat de zon schijnt, dan denken ze aan zonnepanelen en dan willen ze zonnepanelen aanschaffen. Mhm. Op het moment dat het kouder wordt en ze zetten die thermostaat aan, denken ze van, oh ja, ik moet mijn huis gaan isoleren. Als je nu slim bent, dan ga je nu vast je huis isoleren. Want wij verwachten in de winter weer een enorme run op eh, eh, isolatie, het mhm. isoleren van je woning. Ja, en dan zul je zien dat je woning is geïsoleerd als de winter voorbij is. En dan mis je ook daar weer ehm, eh, een goede besparing. Vooruitdenken is het devies. Dat is absoluut het devies, ja. Ja, ja. ja dat, dat pleiten jullie ook voor om dat nu te doen. Maar ja, dan moet je wel de mensen zien te vinden die dat kunnen doen weer. Die zijn er wel, want verduurzamen is dan eh, op het moment beter. Isolatie is dan op het moment beter dan die zonnepanelen, want dat gaat van niet meer lukken, begrijp ik. Ja, isoleren, dat, eh, dat, dat, daar is het ook wel druk maar daar zijn nog geen tekorten aan materieel en aan, aan personeel. Ehm, dus je kunt nu nog, eh, de, de, meeste isolatiebedrijven kunnen op korte termijn langskomen. Mhm. Als vaste lastenbond bieden wij ook isolatie aan. En onze partner geeft ook aan van ja, we kunnen het op dit moment eh, makkelijk aan. Oké. Eh, er zijn korte leveringstijden, we kunnen vrij snel woningen isoleren. Maar ja, ook zij geven aan, we verwachten weer een enorme run richting de winter. Ja, en dan, dan kan het zijn dat je een paar maanden moet wachten voordat je woning wordt eh, geïsoleerd. Dus nu de koe bij de horens vatten is het belangrijkste eigenlijk. Precies, ja. absoluut. Nog even naar die vaste lastenbond, daar, bent u van. En eh, mhm. dat is een bond die voor de vaste lasten is, of eh, hoe zit dat precies? Nou, we helpen mensen met het regelen van de vaste lasten. Dus het vaste is vaak een hoop eh, uitzoekwerk. Eh, eh, waar kun je nou de beste en de goedkoopste verzekering vinden? Mhm. hoe regel je nou het voordeligste energiecontract? wat moet je doen met je, met, je, met je hypotheek? Nou, dat zijn allemaal vragen die mensen hebben. En wij merken dat eh, als mensen zelf op internet moeten gaan zoeken om antwoorden te vinden, dan, ehm, ja, dan, dan, dan, dan, ben je gewoon heel lang bezig. Want je hebt niet overal kennis van. En je kent die markt niet zo goed. En elke markt is weer anders. Ehm, dus ja, wij zijn eigenlijk een, een, een centraal punt, een, een vraagbaak. Ehm, en we helpen mensen ook echt vooruit. Ja, en jullie hebben al die informatie bij elkaar staan op een website. Ja, je kunt bij ons in principe alles met betrekking tot je vaste lasten kunnen wij eh, uit handen nemen en kunnen we voor, eh, voor, voor de klant regelen. En daarnaast doen we ook onderzoeken en we informeren heel veel. Zodat je eh, nou ja, goed, het zelf niet hoeft uit te zoeken, weet wat er speelt en eigenlijk zelf niks hoeft te regelen, want dat, eh, dat nemen wij uit handen. Dan eh, is het handig om bij de website vastelastenbond.nl als eerste te kijken hoe dat allemaal moet. Maar ook het advies van laat je huis isoleren en doe dat voor de winter, want nu is er nog ruimte. Precies. Dat is zeker. En dan zonnepanelen volgend jaar? En nu bestellen? Nou ja, kijk, als je ze nu bestelt en eh, ze liggen, dan heb je ze in ieder geval voor volgende zomer vast op je dak liggen. <laughs> ja, dus het is, nog, het is nog steeds een, een eh, goede keus. Alleen ga er niet vanuit dat je, dat je er dit jaar nog, eh, ja, nog iets aan hebt, zeg maar. Nee, nou ja, vooruitdenken is daar het, het devies bij en dat kunnen mensen zelf gaan doen. Maar even op die website kijken, daar leer je alles van, denk ik. Om de vaste lasten in de hand te houden. Ja. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Dirk-Jan Wolfert namens de Vaste Lastenbond over de woningisolatie eh, die eh, slimmer is dit nu te doen en dan zonnepanelen ook al nu te bestellen. Maar volgend jaar dan eh, heb je ze in ieder geval geleverd en dan kan de zon schijnen om je vaste lasten naar beneden te brengen. Ik dank je wel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik lig wakker, want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker. dan naar de wind, luister dan naar de zee. Dan zing ik altijd mee, maar laat me los. Laat me los op een dag, laat me los. Rin Lara hier in de show bij GoFM. Goedemorgen trouwens, als je er net bij komt. Zij heeft het nog over nachtmuziek, nuit magique. <laughs> Geweldig. S10 en eh, Bluff voor die ervoor met Laat me los. Wil je vandaag iets leuks doen? Ga dan naar de ronde van Henksdijk. <laughs> Henksdieke. Want daar is het heel gezellig. Eh, en dat is beter dan de Tour de France, laten we eerlijk zijn. Het is er mooi weer voor, voor een mooie wielerronde. Dus eh, ik zou daar maar eens gaan kijken. Het staat op onze website www.go-rtv.nl Ga dan naar agenda en daar vind je de activiteiten van de komende tijd. is gone from your eyes. I better realize. without a face. Het is toch wel apart dat je jezelf idol noemt, vind je niet? <laughs> is het zelfoverschatting of wat is het eigenlijk? Billy, hij noemde zichzelf dus Idol en maakte prachtig hits. Dat wel in de jaren 80, waaronder deze Eyes Without a Face. Daarvoor eh, hoorde je Gabriella Silmi met Sweet About Me. Ik geloof dat ze weer net een nieuw album eh, uit heeft. We hebben heel, heel lang niks meer van haar gehoord. En eigenlijk nu nog niet. Ja, hoe zou het komen? Een geweldige soulstem zou je kunnen hebben. En daarom hoor je me hier in de zondagmorgen van GoFM. Waar we intussen aan de vijfde of zesde bak koffie zijn intussen. En we zijn lekker aan het kletsen over wat we vanmiddag gaan doen met dit eh, aardige weer van vandaag. lekker emotioneel nummer van Tina Turner. Pretender. With Me Baby. Ach, wat een eh, mooie oproep. Zit niet in die musical helaas, dit prachtige nummer. Daar zitten wel weer heel wat andere nummers in. Trouwens, eh, dat eh, musical gebeuren kun je nog steeds zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Een eindje weg, maar eerlijk is eerlijk. Het is wel de moeite waard, die musical. Goed, het is bijna 11 uur alweer. Zometeen het tweede gedeelte van de show. We gaan even hier luister naar het nieuws en mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met nog meer hartstikke leuke muziek. En een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op en vroeg u het hemd van het lijf. Tot aan de mededelingen en het nieuws. Steve Harley en Cockney Rebel. Your name, Cherie. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. time sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Come inside, see my mind in kaleidoscope.